Kasper Meijer met het NOS-journaal. Criminelen infiltreren op grote schaal in internationale rederijen in de Rotterdamse haven. Dat meldt NRC. Uit onderzoek van de zeehavenpolitie blijkt dat criminelen handlangers hebben op belangrijke plekken bij grote rederijen die op Zuid-Amerika varen. Zoals MSC, Maersk en Hapag-Lloyd. De mensen die de drugs uit de containers halen en van het haventerrein afvoeren... kunnen dat volgens de politie alleen doen als ze hulp krijgen van binnenuit. Vorig jaar werden er zo'n 300 van, deze zogenoemde uithalers opgepakt. Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn... mogen in de zomer een vakantie boeken naar de Europese Unie. Dat heeft Europese Commissievoorzitter Van der Leyen gezegd... in een interview met de New York Times. Van der Leyen noemt nog geen concreet tijdstip. Europese landen die sterk afhankelijk zijn van toerisme... pleiten al wekenlang voor het toelaten van bezoekers... uit landen die op koers liggen met hun vaccinaties. De KNVB heeft een nadrukkelijke oproep aan de politiek gedaan... om de proef met publiek in de stadions te verlengen... en ook de komende speelronde van de eredivisie toeschouwers toe te laten. Afgelopen weekend zaten er voor het eerst sinds september weer toeschouwers in de stadions... en volgens de Voetbalbond heeft dat geen problemen opgeleverd. De KNVB verwacht dat er woensdag duidelijkheid komt over de volgende speelronde in de eredivisie. In Amerika is de uitreiking van de Oscars bezig. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse filmprijzen. De Oscar voor beste bijrol ging naar de Britse acteur Daniel Kaluuya... voor zijn rol in de film Judas and the Black Messiah... De Deense film Droek won de Oscar voor beste buitenlandse film. Daarmee valt de film Covadis Aida over de val van Srebrenica... waarin ook Nederlanders spelen buiten de prijzen. Vanwege corona is er geen publiek bij de prijsuitreiking. Dan nog het weer. Vannacht klaart het op. In het binnenland kan het licht vriezen.